Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Weer hebben er honderden mensen buiten geslapen in Ter Apel. Voor de tweede nacht op rij zijn het er 700. Niet eerder waren het er zoveel. Artsen zonder Grenzen heeft daarom besloten om de mensen buiten de poort te gaan helpen. Het is de eerste keer dat de hulporganisatie in Nederland in actie komt. Wat wij doen is acute medische noodhulp. Eh, en daar is behoefte aan, omdat die mensen voor de poort eigenlijk in een niemandsland verkeren en niet terecht kunnen bij de standaard hulp. En als je dus al tijden verstoken bent van bijvoorbeeld je diabetesmedicijnen, dan uh, hopen wij jou dat te kunnen gaan leveren. Ze gaan dus zieke mensen helpen, medicijnen uitdelen en mensen en kinderen met psychische klachten helpen. Ondertussen helpen er ook allerlei vrijwilligersorganisaties mee om de situatie iets beter te maken. En nu hebben hebben ze gewoon heel veel vraag naar dekens. Je ziet dat mensen hebben het heel erg koud. En eh, sommigen slapen gewoon zonder dekens. Mhm. In de zomer eh, hebben ze, alle petjes nodig. Je ziet toch dat de mensen het gewoon echt, eh, echt bar en boos hebben. De hulporganisaties vinden dat eigenlijk de overheid het zou moeten opknappen. Maar daar hebben ze dus geen vertrouwen meer in. Bij een raketaanval op een Oekraïns treinstation zijn 22 mensen omgekomen. Ook zijn er tientallen gewonden. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar overlevenden. Ook in de stad in de buurt waren explosies. Daarbij kwam een jongen van 11 om het leven. De meeste coronapatiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen... hebben daar nog lang last van, blijkt uit onderzoek van onder meer het Erasmus MC in Rotterdam. 92% van de ex-patiënten had een jaar later nog last van pijn, moe zijn... of moeite met dingen als hun geheugen en concentratie. En een dure domper voor PSV gisteravond. De Eindhovenaren stonden op de drempel van de Champions League... maar zijn alsnog gestruikeld. Rangers uit Schotland wonnen met 1-0 door een grote blunder achterin. Het gaat nu helemaal fout bij Benitez en daar komt de goal van de Rangers. Ja, het is 1-0 voor de Rangers. Cholak is de doelman te maken. Wat een immense fout wordt daar gemaakt achterin door PSV. En door dat geblunder loopt PSV ook nog eens veel geld mis. Zo'n 35 miljoen euro. En het weer nog even volhouden nog. Vandaag is het weer zonnig, droog en heet. 29 tot 35 graden. Maar in de loop van de middag wordt het een stuk minder warm. En morgen zijn er buien en is het ook een stuk koeler. ZFM, Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is niet echt druk op de wegen in de regio.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 Hoogmoedig, ja, dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek?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 falling apart and you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done And I tried it all, stay too Find a lie, just how far you should run Shivers in the salty air Day breaks, my heart aches I will wait for you ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 Het is voor het eerst dat dat in Nederland gebeurt. Het team gaat zorg verlenen aan asielzoekers die buiten de poort verblijven. Afgelopen nacht sliepen er weer honderden mensen in de open lucht. Verreweg de meeste coronapatiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen houden nog lang klachten. Volgens onderzoek van onder meer het Erasmus MC in de regio Rijnmond geldt dat voor 92% van de ex-patiënten. In Uvalde in Texas is een politiechef ontslagen vanwege zijn optreden bij de dodelijke schietpartij eind mei op een basisschool. Daarbij kwamen 19 jonge kinderen en twee leraren om het leven. De politiechef kreeg veel kritiek omdat agenten te laat ingrepen. Het weer vrij zonnig en droog en het wordt 30 tot 35 graden. In de loop van de middag koelt het wat af door een draaiende wind. dichterbij te komen.